uur. met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over de coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Daarin werd onder meer bekend dat horecazaken moeten vragen of bezoekers hun contactgegevens willen achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Het is niet verplicht om naam en nummer op te geven en de meeste partijen noemen de nieuwe maatregelen te vrijblijvend. PVV-leider Wilders zegt dat het kabinet slecht is voorbereid op een nieuwe piek van besmettingen. PvdA-leider Ascher stelt net als de PVV dat er nog altijd zorgen zijn over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona. En de SP benadrukt dat het te eenzijdig is om alleen jongeren te waarschuwen om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden. Mensen die getest zijn op het coronavirus kunnen vanaf woensdag online zien of ze inderdaad besmet zijn, maakt de minister De Jonge bekend. Op die manier moet de tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek zo kort mogelijk worden. Verder wordt vanaf 17 augustus in Drenthe en Twente een proef gedaan met de app Coronamelder. Die moet gebruikers waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest. Het is de bedoeling dat de app op 1 september voor iedereen beschikbaar is. In Libanon zijn 16 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de explosie in de haven van Beirut, meldt het staatspersbureau. In totaal zijn 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods... waar een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Het gaat onder meer om haven- en onderhoudsmedewerkers. De komende dagen worden ook de topman van de haven en een voormalig minister ondervraagd. Het weer. Vooral in het binnenland blijft het nog lang warm.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 De show zit bomvol met allerlei lekkere muziek, dus gaan we heel snel verder. Doen we met bluegrass. Dit is Didi Island en Lost on the River. Lost onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. En dat doen we met muziek van Daniel Borgen. Hij is druk bezig met het opnemen van zijn debuutalbum in Nashville... waar hij werkt met onder andere de Blake Shelton Band. Maar in Noorwegen is hij ook druk... en maar dan is hij bezig met het maken van een album met een nieuw country band. Kortom, deze meneer is heel druk bezig met het maken van muziek. Dit is de nieuwste single en volgens hem is het een liefdesliedje... die je in een goede stemming brengt. Dit is There I Was. A little, of blue neon was bouncing off the side of that Bud Light bottle. Halfway through the third song, them run around boys, I can't wait, I forgot them, but I never thought I could get knocked out from across the room. But just like that, there I was. was kind of Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. I remember it all very well. Looking back, it was the summer I turned 18. We lived in a one room, rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to the least, we were hard pressed. Then Mom spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled clean up to my hips. It was red velvet trim and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where half grown kid and stood. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let cheek, and I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack, and then she looked at me and took a ragged breath. Your paws run off, and I'm real sick, and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, "To thine own self be true." And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, "Mama, what do I do?" And just be nice to the gym fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Don't forgive me for what I do. Did. If you want out, well, it's up to you. Now get on in, girl, it's not moving uptown. Well, that was the last time I saw my mother. and I left that rickety shack. Cause welfare people came and took the baby, mom died, and I ain't been back. But the wheels of fate started to turn, and for me there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when or how. I couldn't see spinning. cocktail suite. Yes, she was. Charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat, and I ain't done yet. terug naar 1969 en dat deden we met het origineel van Fancy van Bobby Gentry. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de Reba McIntyre versie mooier vind, maar dat komt ook omdat ik de stem van Reba gewoon helemaal geweldig vind. We gaan wat volk voor jullie draaien van een artiest die uit West Virginia komt. Hij wordt al in één adem genoemd met artiesten als John Prine en Steve Earle. Dit is Andrew Atkins en Fragile Heart en daarna weer even naar de digitale brievenbus. There was a time I gave my love away free. Gave it to a girl who never loved me. Did some things that I'm not proud of. I made mistakes Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl Vanuit Amerika kregen wij muziek toegestuurd van Zack Neal. De nieuwste single is een liedje over verliefd worden van deze Amerikaanse zanger... die altijd dacht dat hij de boerderij van zijn vader zou overnemen. Maar toen hij eenmaal was aangestoken met het country-virus... was er geen weg meer terug en was muziek gewoon het enige wat hij wilde maken. Dit is Something in the Stars. There's something going on in the stars tonight... Don't know what it is, but it feels so right. Hold me close, hold me tight. There's something going on in the stars tonight. Well, I went to the water and I looked at the sea. Saw something sparkling, a little different to me. As I held her hand and we walked on the beach, the heavens seemed to be within my reach. There's something going on in the stars tonight. Don't know what it is, yeah, but it feels so right. Never seen them shine so bright. There's something going on in the stars But sometimes love's like a meteor. You see it burst up into fire and flames. It'll melt your heart and burn down your brain. I didn't see nothing. When he come back out, was a smile on his face as he whispered goodbye. And he had such a peaceful look in his eyes. There's something going on in the stars tonight. Don't know what it is yet, but it feels so right. All the blue is gone from sight. There's something going on in the stars tonight. Somewhere at something going on in the stars tonight. Don't know what it is, but it feels so right. Hold me close, hold me tight. There's something going on in the stars tonight. Yeah, there's something going on in the stars tonight. Hey, there's something going on in the stars tonight. uit Amerika van Zack Neal, Something in the Stars. En die kregen we via info.nashforradio.nl toegestuurd. Maar wil je nou ook in contact met ons komen via WhatsApp, voicemail of sms? Kan dat natuurlijk ook, hè? 06 428 44375. Ik herhaal 06 428 44375. Voor je voicemailtjes, sms'jes of WhatsApp met alles wat je maar aan ons te vertellen hebt. Nashville Legends, ja, daar is het nu weer tijd voor geworden. En eh, ja, Joop aan je lippen. We gaan het nu weer over hebben. Nashville Legends. Vandaag in Nashville Legends hebben we het over de man die de bijnamen kreeg als Mr. Guitar en The Country Gentleman. We hebben het over Chet Atkins. als Chester Burton Atkins op 20 juni 1924 in Latrell, Tennessee. Begon als kind ukulele te spelen en later ook viool. Hij ruilde een oud pistool voor de gitaar van zijn broer en muziek werd een obsessie voor de jonge Chet. Tegen de tijd dat hij op high school zat was hij al een virtueus gitarist en speelde vaak in de wc omdat hij zo'n goede akoestiek had. Een eigen staal had hij nog niet, maar toen hoorde hij Merle Travers. spelen, dat sprak Chet heel erg aan. Hij veranderde het een klein beetje, want Merle speelde namelijk de melodielijn met zijn indexvinger en de baslijn met zijn duim. Chet veranderde dat en speelde met zijn eerste drie vingers de melodielijn en met zijn duim de bas, waardoor hij nog wat meer mogelijkheden had. En dat bracht dus die specifieke Chet Atkins sound. jaar gewerkt hebben voor diverse radiostations waar hij bands en artiesten begeleidde, komt hij in 1949 terecht bij KWTO, waar hij in contact komt met June Carter die later trouwde met niemand minder als Johnny Cash. Zij was daar samen met moeder Maybelline en haar zusters Helen en Anita. En ze probeerden een nieuwe start te maken met de oude Carter Family. Hun werk trok al snel aandacht en de groep trok naar Nashville... en werd een vaste gast in de WSM Grand Old Opry. Hij startte daar ook met opnamewerk en werd in eh, 1950 lid van de Opry. Ondanks dat hij solo nog geen hit gescoord had, groeide zijn invloed in Nashville en werd hij bij RCA Victor al snel session leader en verantwoordelijk voor vele producties. Zijn eerste solo-hit, die kwam er ook, Mr. Sandman. Vanaf 1955 tot aan 1980 was hij voor RCA e Victor de studio manager in Nashville. Waar hij verantwoordelijk was voor de country-stroming die we nu tegenwoordig de Nashville Sound noemen. Een van de eerste grote namen die eh, deze stroming eh, groot maakte, dat was Jim Reeves. Oh. in de countrymuziek die hij erg populair maakte met artiesten zoals Hank Snow. Porter Wagoner, Norma Jean, Dolly Parton, Dottie West, Perry Como, Floyd Kramer, Elvis Presley, the Everly Brothers, Eddie Arnold, Don Gibson, Jim Reeves, Jerry Reed, Skeeter Davis, Waylon Jennings, Roger Whittaker en zo kan ik nog wel een half uurtje doorgaan. Chad haalde in zijn carrière 14 Grammys, 9 CMA Awards... en in 1993 werd hij geëerd met een Lifetime Achievement Award... en een, ook nog eens een keer een Billboard Century Award. Hij overleed op 30 juni 2001 in zijn huis in Nashville op 77-jarige leeftijd. Zijn uitvaart dat werd eh, gedaan in het Ryman Auditorium in Nashville. Een jaar na zijn dood wordt hij ook nog eens een keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame... En tot op de dag van vandaag een groot voorbeeld voor vele gitaristen. Voor het hele nummer van deze week gaan wij naar I Saw The Light van Chad Atkins samen met Hank Snow. Tot volgende week Dag. Nashville Legends. Nashville. Met nu country uit Nederland. Wrestling with the cold winds Got you down again Feels like one of those days When the bed's your only friend The comfort that you're seeking You can't find in anyone else Cause you've gotta put your head up, create your own sun. Give a little self love, create your own sun. The green will always rise, so keep reaching for the top. You never come apply if you quit before you start. The helping hand you're seeking is at the end of your own arm. So you gotta put your head up, create your own sound. So when your ship is lost and you can't find your direction, take a look in the mirror, find some peace in your reflection. Your heart needs some healing. Don't it feel green like a your head up, create your own sun. Give a little piece of yourself, create your own sun. de nieuwe single van Victoria Eman Country uit Nederland. Create Your Own Song. Wat een lekker nummer. Ehm, ja, we gaan eh, wat gospel voor jullie draaien. Nou vind ik het heel erg leuk dat ehm, we niet alleen maar gospel vanuit de oude doos, zeg maar, voor jullie hebben. Maar ook gewoon van uh, country artiesten die heden ten dagen nog steeds optreden. Brad Eldridge en Phone Call to God. do I gather all the courage that I can muster? And I drop it in the slot. Here I am, just a man making a phone call. 2017 alweer uit de film The Shack. Brad Eldridge en Phone Call to God. En in het tweede uur hebben we ook nog een heel mooi gospel country nummer voor jullie klaarstaan. Ehm, ja, duetten die zijn er. Nou ja, dit is eigenlijk meer een trio, moet je eigenlijk maar zeggen. Maar ik vind eh, het heel, heel apart dat deze mensen bij elkaar zijn gekomen om een nummer op te nemen. De date is in 2014. Het nummer heet Loving Lately en dit is Bigger Rich en Tim McGraw. out with my friends And here it goes again Somebody asked me where you're at I don't know what to say I've tried you every day It's been so long since you called I bet you're having a real good time But I hate to think of what you're doing tonight who you're holding close maandartiest voor jullie draaien. Want de hele maand juli is Loretta Lynn natuurlijk nog onze maandartiest. Dit is een nummer uit 1971. Ze schreef dit liedje toen ze onderweg was voor optredens. En ze werd geïnspireerd door al die weilanden waar ze langs reden. Dit is You're Looking at Country, een van mijn favorieten Loretta nummers. Dit is de Nashville Maandartiest. Talin. En in het tweede uur hoor je uiteraard nog een nummer van haar voorbij komen. Maar nu is het tijd geworden voor het Spotlight album. En daarvoor gaan we naar Australië. En dat doen we met Americana van Rory Ellis. Hij komt uit Newcastle, New South Wales en is al 30 jaar bezig in de muziek. Dit album is zijn negende album alweer en daarvan heb ik vier nummers voor je uitgekozen. We beginnen met de titelsong Inner Outlaw en daarna Fade In. Dit is het Nashville Spotlight Album. Well, it's time to find my inner outlaw. Take these guns down from my ship. I'm gonna find out where you've been drinking. Stand behind. bullet through your head. Watch you hit the floor stone dead. Well, it's time to find my inner outlaw. I'm gonna shake him loose, let him lose control. Well, it's time. Your train right in its tracks. Gonna drag you to boot here. Dig you in deep, yes I will. Well, it's time to find my inner outlaw. I'm gonna shake him loose. veel Spotlight album. and I've come be gone. For I could never understand how she could turn to another man. How much does a heartache, how deep is a heartbreak? sleepless nights go on? And how long will my baby be gone? go on? And how long will my baby? How long will my baby be gone? 1968, Buck Owens en How Long Will My Baby Be Gone? Ja, ik heb geen flauw idee. Ik hoop dat ze inmiddels weer bij hem terug is. We gaan nu muziek uit Nederland voor je draaien. Dit is Sera en Nothing I'd Rather Do. NOS Nieuws van...